dagen en een voorspoedige start. Dit is Renate Naal. De gemeente Hoorn kan de kosten die zijn gemaakt na een oproep tot een Project X-feest niet verhalen op een jongen van 16. De gemeente heeft dit laten uitzoeken door juristen. De jongen riep kort na de rellen in Haren in een tweet op tot een Project X-feest in Hoorn. Er werd extra politie ingezet, maar uiteindelijk gebeurde er weinig in Hoorn. De operatie kostte de gemeente 30.000 euro. Staatssecretaris Wekers van Financiën zegt dat hij beter had moeten doorvragen naar de reclamezaal langs de A73. De zaal, met daarop een foto van de VVD'er Wekers, zou zijn betaald door de Roemondse wethouder Van Rij. Die wordt verdacht van corruptie. Wekers schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de afspraken op papier had moeten zetten. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de zondagswet wordt geschrapt. Een motie daarover van D66 wordt gesteund door VVD, PvdA en GroenLinks. Volgens D66 worden burgers die geen behoefte hebben aan zondagsrust door de wet beperkt in wat ze kunnen doen. De partij wil het aan gemeenten overlaten of ze regels vastleggen over de zondagsrust. In Noord-Brabant en Zuid-Holland is de werkloosheid het afgelopen jaar sneller gestegen dan in de rest van het land. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Volgens deskundigen worden deze provincies het hardst getroffen omdat er veel exportgevoelige bedrijvigheid zit. Die heeft het meest last van de kwakkelende wereldeconomie. Voor het eerst wordt in Nederland glasvezel aangelegd via de riolering. Als proef krijgen ruim 40 boerderijen in Lonneker, in Overijssel, op die manier snel internet. Nu worden buitengebieden vaak overgeslagen omdat bedrijven het te duur vinden om voor die huizen in de grond te graven en kabels te leggen. Door de kabels in de bestaande riolering te schuiven hoeft er nauwelijks gegraven te worden. Het weer, veel bewolking.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 That's where you belong. I've been touched by the hands of an angel. I've been blessed by the power. different man. op ZFM. my church. This is where I heal my hurts. wenst jullie allemaal...